Ook zijn zeker drie mensen aangehouden. Het feest begon gisteren aan het eind van de avond en was in een leegstaande fabriek. Er waren honderden bezoekers uit binnen- en buitenland. Vanmiddag besloot de politie het feest in Rijswijk te beëindigen. Eerder lukte volgens de burgemeester niet, onder andere omdat er te weinig agenten waren. Het trainingskamp van Feyenoord in Spanje gaat niet door vanwege een aantal coronagevallen. Binnen de staf en selectie zijn meerdere mensen positief getest. Om wie het gaat is niet bekend. De Rotterdamse club zou maandag afreizen naar Zuid-Spanje. Feyenoord vindt het onverantwoord om het kamp door te laten gaan... vanwege het risico op meer besmettingen en een mogelijke quarantaineplicht... die dat tot gevolg zou hebben. Kinderen vanaf 6 jaar moeten in Frankrijk voortaan verplicht een mondkapje op in het openbaar vervoer. Tot nu toe gold die regel voor kinderen vanaf 11 jaar. Ook is het vanaf nu verboden om tijdens binnenlandse treinreizen te eten of te drinken. Frankrijk kampt met hoge besmettingscijfers, onder meer in de regio rond Parijs. In het Belgische onderzoekscentrum op Antarctica is ruim de helft van de personeelsleden besmet met corona. Het virus gaat er sinds half december rond en is vermoedelijk binnengekomen toen een nieuw team arriveerde. 16 van de 25 medewerkers zijn positief getest. Ze hebben milde klachten. Volgens de projectleider heeft het weinig gevolgen voor het onderzoekswerk. De besmette medewerkers hebben het aanbod gekregen om naar huis te gaan... maar ze hebben gezegd dat ze liever willen blijven. Het weer, de bewolking neemt toe en rond middernacht valt er vanuit het westen wat regen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden.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 Vibes. Hosted, Hosted by DJ Malzo. This is Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. sense. that house music is dead. I'm here to set the record straight. House music is very much alive. House music will never die. Woo! of our inner rhythmic being, a divine connection from up above. We come in many flavors, styles, and colors, satisfying the universe. the best you can. Show you things that you've never seen. So baby, put your trust in me.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 Even if you're trying to It don't matter if I'm riding high. to me. If I see you riding high and low, it don't matter what you say or do. I got nothing but love for you. Radio. Global Housewives with DJ Malzo. wenst jullie allemaal fijne dagen en een